Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Eén groot feest in Amsterdam. Pakking blij, lekker gewoon, heerlijk. Het is geweldig. We hebben hem. Ajax werd gisteren voor de 36e keer landskampioen. Ze wonnen thuis van Heerenveen en dus barstte het feest direct na het fluitsignaal los. En dan is het afgelopen en gaat het publiek uit zijn dak achter mij, voor mij, op het veld. Iedereen is blij. Hey, is geweldig? is geweldig. Want ze zijn kampioen van Nederland. De rest van de avond werd er gedanst en gedronken rond de Johan Cruijff Arena en in de binnenstad. 51 mensen werden opgepakt, bijvoorbeeld omdat ze vuurwerk afstaken. Verder was het volgens de politie een prima feestje. En van enthousiaste kopjes naar tranen en een hoop gescheld waar Ajax won... was het voor Zwolle-fans een veel minder vrolijke avond. Pek verloor van Sparta en moet na 10 jaar eredivisie degraderen. Het is 2-0 binnen het half uur. En valt hier dan het doek al voor Pek Zwolle tranen vloeien al. Hij ziet er niet meer zitten, deze support. Prachtig beeld als je het over clubliefde hebt. Voor Fortuna Sittard en Willem II is het nog heel spannend. Zij bungelen ook onderaan het eredivisielijstje. Het Rode Kruis heeft gisteravond tenten neergezet in Ter Apel. Die aanmeldplek voor asielzoekers zit propvol. Dus zet het Rode Kruis gauw een aantal grote witte tenten neer. Eerder deze week leek het erop dat de asielzoekers buiten moesten slapen. Er werden dekens uitgedeeld om de nacht door te brengen op een veldje. Op het nippertje besloot het aanmeldcentrum dat iedereen dan maar in de kantoren moest komen slapen. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een huis. De voordeur en een raam zijn kapot geknald. Ook ligt er een snoer over de straat en de stoep dat bij het huis uitkomt. Of dat is gebruikt bij de explosie weet de politie nog niet.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 De politie spreekt van een feestelijke en beheersbare avond. Er werden 51 mensen aangehouden. Het Rode Kruis heeft gisteravond bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel... tenten opgezet om asielzoekers in op te vangen. Maar volgens persbureau ANP lijkt het erop dat niemand in een tent hoefde te slapen. Externe deskundigen gaan scholen helpen om kinderen de komende jaren bij te spijkeren... in taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Nog dit schooljaar krijgen 150 scholen hulp van deze zogenoemde basisteams. Het weer, het is droog. Overal gaat ook de zon schijnen.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 sunflower cloud in every tree. I feel so much a part of it. van de zomer op CFM, Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. Recklessly, you lost that love. That love, baby.